Dat is een vuurwapen! De mobiele eenheid heeft waarschuwingsschoten gelost. De ME-bus is niet in een hele goede staat. We zien dat er wat spiegels afhangen. Zeker honderden ruilschoppers hebben zich verzameld. Ze steken zwaar vuurwerk af en zetten een politiebus in brand. Bij het blussen van de brand zijn brandweerlieden bekogeld met objecten. De NS laat weten dat het treinverkeer van en naar Rotterdam is stilgelegd. Het is nog steeds niet duidelijk wat de bron is van de legionella-besmettingen in Schijndel. Inmiddels zijn 15 inwoners van de Noord-Brabantse plaats besmet met de bacterie. Eén persoon overleed. De GGD, denkt, de GGD denkt aan een bron in de buitenlucht, zoals een fontein, een wasstraat of een jacuzzi. Sommige jongeren dragen het liefst dure merkkleding. Maar daar wil rapper Hef verandering in brengen. Hij werkte mee aan een nieuw kledingmerk met de naam Skeer. Hij hoopt dat hij jongeren inspireert anders naar merkkleding te kijken. Skeer is zeg maar iets wat... Eh, wat heel negatief gezien kan worden. Maar als je het de juiste lading geeft, kan het ook heel erg positief eh, gezien worden. Samen met deze grote, grote eh, Nederlandse winkel vond ik het tof om, om, om, om eh, die taboe zeg maar, soort van, eh, te doorbreken en, eh, en gewoon iets tof van te maken. De collectie bestaat uit hoodies, sweaters en trainingspakken. Tof dat hij de kids, zoals Hef ze noemt, kan inspireren. Mijn rolmodellen waren allemaal guys die, die, die op de verkeerde manier geld aan het verdienen waren. en ik wil gewoon laten zien dat het ook op een goede manier kan.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 Uh, eh, DJ Dion die ging eventjes een liedje zingen hoor. Eh, ah, het is in de popstar. Ja, in Rotterdam is alles in vuur en vlam. Maar hier in de studio van Zandvoort, we gaan knallen het komende uur. Een uur lang DJ JK in de mix. time I felt like this, a thousand souls surrounded me in my bliss. Perhaps it was all an illusion, but I doubted very much because there was something about that bass I'll never forget. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. I'm alive again. every breath I take, I get a sensation of joy. And all around the room, I see people like me dancing in a state of bliss. The music's got them and they can't resist. They sweat from their faces as they bathe in the light. The message is clear everything's gonna be alright. I'm alive again. like you should. Uh huh. Sip that juice, drink it all that sweet, that good. I'll give you all of this good, good. I'll give you all of this good, good. Fill it up, bottles up, quick, quick, drink it up. Fill it up, bottles up, drink it up. Yes. Uh huh. Sip that juice, drink it all just like you should.